Dielke raam met het NOS-journaal. In de Turkse steden in Istanbul zijn betogingen gisteravond uitgelopen op relletjes. De demonstranten betichten president Erdogan van betrokkenheid... bij de aanslag van gisteren op een pro-Koerdische vredesmars in Ankara. Daarbij kwamen bijna 100 mensen om. Tegenstanders van Erdogan zeggen dat de president Koerden en Turken tegen elkaar uitspeelt... om zo meer stemmen te halen bij de verkiezingen volgende maand. Bill Cosby is zeven uur lang ondervraagd over seksueel misbruik. Het was de eerste keer dat de Amerikaanse komiek onder Ede werd gehoord... sinds tientallen vrouwen naar buiten kwamen met de beschuldigingen. Cosby werd gevraagd naar een zaak uit 1974. Hij zou toen een meisje van 15 hebben misbruikt. De zaak is niet verjaard omdat de vrouw pas kort geleden last kreeg van de gebeurtenissen. De VS gaat een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van de aanval op een ziekenhuis van artsen zonder grenzen in de Afghaanse stad Kunduz. Hoeveel de getroffenen krijgen wordt in overleg bepaald, zegt het Pentagon. De kliniek van Artsen zonder Grenzen werd vorige week zaterdag per ongeluk getroffen bij een Amerikaans bombardement. In Amerika is de oud-topman van de Anglo-Irish Bank gearresteerd. Die bank raakte in 2008 in grote problemen door risicovolle investeringen. De Ierse staat moest de bank overeind houden en dat kostte 30 miljard dollar. De topman was na zijn ontslag naar de VS gevlucht. Dinsdag bepaalt de rechter of hij mag worden uitgeleverd aan Ierland. Het Nederlands elftal is weinig opgeschoten met de winst op Kazachstan gisteren. Doordat Turkije later op de avond won van Tsjechië is plaatsing voor het EK nog steeds ver weg. Alleen als de Turken dinsdag verliezen van IJsland maakt Oranje nog een kans. Het moet dan wel zelf van de Tsjechen winnen. Het weer blijft vandaag droog en de zon schijnt volop. Het wordt 10 tot 12 graden. Komende nacht kan het licht gaan vriezen.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 So when the tables turn. terugkeer van vakantie zorgt er nog steeds voor dat ik veel nieuw materiaal heb. Laat ik beginnen met drie tips voor de top, althans mijn top. Die is misschien wat eigenzinnig, maar ik hoop dat dit door de luisteraars een prijs wordt gesteld. Ik opende met Striking Matches en Miss Me More. Rainy Quali heeft wel wat met Johnny Cash. Dat is duidelijk te horen met Me en Johnny Cash. Jared Nieman besluit het blokje kanshebbers met Blue Bandana. Getipt voor de top. She was dancing in a sundress under a Carolina sunset on the last night of Merlefest. Told me she ain't missed one since the summer she turned 18. Hit that road on a gypsy dream. Hitchhiked a ride in a beat up van. Following her favorite band. And now she's a Bonnaroo baby. She's Coachella crazy. She'll be poking out in Newport. You've probably seen her before up at Lollapalooza. In the mud at Wakarusa. She'll be at the hangout Just look for the girl in the blue bandana.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 We hebben er lang op gewacht, maar het werd tijd na het succes van de groep tijdens het Eurosong Festival vorig jaar. Bij de eerste beluistering mis ik Whalen. Hij had zo'n lekker rauw randje, hetgeen Jake Etheridge ontbeert. De mooiste track van dit album is voor mij Hearts on Fire.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 Onder de laatste naam maakt hij deel uit van de band The Race tussen 1983 en 1987. Hij maakte zijn solo debuut in 1991 als Colin Ray. In This Life is geschreven door Mike Reed en Alan Chamberlain. De song werd in 1992 uitgebracht en is de titelsong van het gelijknamige album. I was imprisoned by the power of gold. With one honest touch, you set me free. Let the world stop turning. Let the sun stop burning. Let them tell me. Ashley Dallas is een getalenteerde zangeres uit Australië. Samen met haar vader heeft ze alle songs geschreven voor het album Other Side of Town. Met daarop Dragging My Heart. Ze treedt op met haar familieband. Stop dragging my heart around I'll meet you on the other side of town You can give it back to me Then go back to the fantasy deze week. Eddie Rabbit groeit op als kind van Ierse immigrant in Brooklyn, New York. Zijn vader is een getalenteerde accordeonspeler. Rabbit zelf is ook muzikaal aangelegd en speelt op zijn twaalfde al vakkundig gitaar. Als hij 16 jaar is, scheiden zijn ouders en stopt hij met school. In 1969 neemt Elvis Presley Eddie Rabbit's Kentucky Rain op. Het nummer wordt een hit en Rabbit krijgt meer naamsbekendheid. Hij toert met Kenny Rogers en staat in het voorprogramma van Dolly Parton. Zijn album Horizon wordt platinum, mede door de hits I Love a Rainy Night en Driving My Life Away, de original van deze week. Well, the midnight headlight find you on a rainy night, steep way up ahead, slow me down. In Detroit en Michigan heeft Julianne Ankley zich op de kaart weten te zetten als singer-songwriter. Ze won lokaal diverse awards. Bij mijn weten is Don't Let Go haar derde album. I Still Think of You. The sun's going down on a big red sky. Perfect time for taking a ride. The smell in the air makes me feel so alive. this old Saturn's still running alright. I think I'll stay out late tonight. Got no one at home to answer. Je Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Dwayne Verheijden geniet aanzien in de Tex-Mex wereld en gaat regelmatig op bezoek bij Flaco Jiménez, die hem de fijne kneepjes van het wereldje heeft geleerd. Cancion Mixteca is daar een overtuigend bewijs van. Change of Direction is de titel van Victoria Eamons nieuwe album en daarvan afkomstig is de song Another Victim of Love. Ik sluit het blokje het eigen land af met het fraaie Dust on the Flat Top van Dick van Altena.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 There was magic in his fingers when he did them on the strings. So quick to share his wisdom, his heart and soul in rhyme. I remember when he taught me ghost riders in the sky. songs about salvation, put a smile upon his face. We would always join him when he played Amazing Grace. How sweet the sound, how music made him happy, and I often heard him say, Lord, let my hand be on the fretboard when you call there's dust on the flat top, rust on the strings. But if you listen really close, you still can hear it ring. He's playing up in heaven, and even though he's gone, as long as there is hide. I swore I'd keep my promise not to let the music die. I know he's up there playing, so heaven's choir can sing. And I'm thankful that he shared with me the joy that music brings. Now there's dust on the flat top rust on the strings. But if you listen really close, you still can hear it ring. He's playing up in heaven and even though he's gone. As long as there is music, his memory will live on. Now there's dust on the flat top, rust on the strings. But if you listen really close, you still can hear it ring. Now he's played up in heaven, and even though he's gone, as long as there is music, his memory will live on. Now there's dust on the flat top, rust on the strings. But if you listen really close, still can hear it rain. Dit was het blokje Country uit eigen land. De Stetson Family is een Australische bluegrass-formatie. Voor mijn gevoel neigen ze meer naar de folk dan naar bluegrass. Ook vocaal steekt het gedegen in elkaar met soms tweestemmige dan weer driestemmige zang. Hun nieuwe album heet True North en daarvan afkomstig is Hey Bartender. strong one. I me This race ain't gonna be a long one. Gonna be more like strong is het favoriete album van de maand. Hoewel de rauwe randjes van Welen ontbreken is er toch sprake van een fraai album. De Common Linnets weet een goede balans te creëren. Zoals al eerder gesteld, een goede mix van Americana, country en bluegrass. Waarbij het onderscheid tussen Americana en country mij ontgaat. We gaan luisteren naar That Part. We hadden zojuist de Stetson Family te gast uit Australië. De Common Linnets kwamen even tussendoor, maar we keren onmiddellijk weer terug naar Down Under. De beurt is aan Jetty Road met de titelsong Hearts on Fire van haar nieuwe album. You. Thomas vindt dat ik naar huis moet gaan als hij Going Home vertolkt.